oude Harp gekregen. De oeuvreprijs voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse muziek. De winnaars zijn Nick en Simon, Tony Berk van Velzen en Kane. Caro Emerald kreeg de prijs voor het beste Nederlandse lied van 2010. Het nummer A Night Like This. Het weer, vooral in het noorden laaghangende bewolking en plaatselijk dichte mist, elders nevelig. Minima rond min 3 graden. Overdag zonnig met weinig wind en een temperatuur van 4 graden op de Wadden tot 9 in Limburg.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 heavy hearted till you op 106.9. FM.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 www.zfmzandvoort.nl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 complicated state of mind Yeah. <laughs> 的。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 Onder meer Groot-Brittannië en Frankrijk hebben al vliegtuigen ingezet. Er staan vooral veel Egyptenaren te wachten tot ze worden opgepikt en teruggebracht naar Egypte. Obama haalde nog eens fel uit naar de Libische leider Gaddafi. Voor het eerst zei Obama dat Gaddafi moet vertrekken. Eerder had de VS dat al in een schriftelijke verklaring gedaan. Op de vraag of Amerika overweegt om een no-fly zone boven Libië in te stellen... zei Obama dat ook die optie op tafel ligt. Een oud-topman van de Amsterdamse woningcorporatie De Kei moet 3,2 miljoen euro betalen als schadevergoeding voor omstreden vastgoedtransacties. Ook moet hij zijn ontslagvergoeding teruggeven. Volgens de rechtbank heeft hij zich schuldig gemaakt aan opzettelijke misleiding. De oud-directeur werd vorig jaar samen met een andere bestuurder van de KEI op staande voet ontslagen. Hij zou hebben verzwegen dat de aankoop van een stuk grond bij Zeewolde via een tussenpersoon ging die daarmee 3,2 miljoen euro verdiende. Precies het bedrag dat de directeur aan schadevergoeding moet betalen. Het is niet duidelijk of hij daar zelf ook van heeft geprofiteerd. De rechtbank verwijt hem dat hij het bestaan van de tussenpersoon heeft verzwegen. Tegen de andere bestuurder, die eindverantwoordelijke was, loopt nog een procedure. De corporatie heeft al beslag laten leggen op zijn huis en zijn vakantiewoning. Mazda roept meer dan 50.000 auto's terug, omdat spinnen in de ontluchtingsslang van de benzinetank kunnen kruipen.